om huiseigenaren uit te kopen die onder hoogspanningskabels wonen. Dat schrijft hij in een brief de Tweede Kamer. Elektriciteitstransporteur Tennet had voorgesteld om de huiseigenaren uit te kopen. Dat zou in totaal zo'n 530 miljoen euro kosten. Dat bedrag wil Tennet doorberekenen in de energierekening. Ieder huishouden zou dan ruim een euro per jaar moeten betalen. Voor de minister een besluit neemt, wil hij niet weten wat de Kamer vindt van het plan. Verhagen namelijk in de brief dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding is, maar dat hij ruim 1300 gezinnen onder hoogspanningskabels zoveel mogelijk wil ontlasten. De inflatie is in mei gestegen naar 2,3 en dat is het hoogste cijfer in 2,5 jaar tijd. De hoge inflatie heeft vooral te maken met de hogere prijzen voor energie en vliegtickets. Ook gas en elektriciteit waren in mei flink duurder dan een jaar eerder. Verder zijn koffie, thee en cacao flinke uitschieters. De prijzen daarvan liggen ruim 20% hoger dan een jaar geleden. Steeds meer Syriërs vluchten naar het buurland Turkije. Vannacht zijn ruim duizend Syriërs de grens overgestoken, dat zegt een Turkse regeringsfunctionaris. De vluchtelingen komen uit de grensstad Yisr al waar maandag 120 agenten werden gedood. De Syrische regering zegt dat de agenten door anti-regeringsbetogers zijn vermoord. De inwoners vrezen dat het leger een wraakactie voorbereidt. In totaal zijn er nu 1600 Syrische vluchtelingen in Turkije. President Erdogan zegt gisteren dat de Syriërs welkom zijn. Het weer, veel zon, maar vooral in de westelijke kustprovincies ook stapelwolken en enkele regenbui. Vanmiddag is het in het hele land een buitje mogelijk. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan file op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Afrit Volendam en Knoop het Koenplein 5 kilometer. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens.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 en ik out for my belly All dan Dan weet ik, ik knowing Dan weet ik dan ik, thuis Dan weet ik This ain't nothing but a summer summertime Dancing, dancing in the dance hall This ain't nothing but a summer summertime We're gonna party as much as we can Everybody got a strong feeling To be king, got it to be Baby, don't need a man Party is awesome, you're a man Scooby I'm long you look around Baby, don't need a man can't get you out of my mind I cannot Cause I feel like you is so hard to find I'm waiting for the day to make you mine Cause I can't take it You ain't gonna take my song I'm thinking dancing and You wrong This ain't gonna take my song We're gonna party Yeah. you say nothing but a jam. We're gonna party as much as we can jungle Six days a week, it's way too much I'm gonna make a great escape Don't wanna really get away I'll get my beat up motor started up and head the green Around this countryside In the summer I've never been you You kill so I can feel the breeze And I'm alone, it's so cold The world's out of my soul i Look up the keys are calling Look out my window, babe One afternoon in the tea Wouldn't want it any other way I smile,